Gert Kluk met het NOS-journaal. Een blushelikopter van Defensie gaat helpen bij het blussen van een brand bij Hengelo. Er staat een afvalberg in brand van 100 bij 100 meter, die zo'n 20 meter hoog is. Door de rook die vrijkomt is er veel stankoverlast. De oorzaak van de brand in de afvalberg bij Hengelo is nog onduidelijk. De brandweer zegt dat het nog uren en mogelijk zelfs dagen duurt voordat de brand uit is. Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca wordt er vrijwel nergens meer gerookt. Ook in kroegen en discotheken, waar de handhaving volgens de toezichthouder lange tijd een probleem was, wordt bijna geen sigaret meer opgestoken. Staatssecretaris Blokhuis wil de regels nog verder aanscherpen. Hij wil dat de aparte rookruimtes in horecagelegenheden de komende twee jaar verdwijnen. Blokhuis noemt het verder onvermijdelijk dat ook roken op het terras wordt verboden. De branchevereniging is tegen en zegt dat zo'n aangescherpt verbod de horeca veel geld zal kosten. De Franse politica en Holocaust overlevende Simone Weil is bijgezet in het Pantheon in Parijs. In een ceremonie met president Macron kreeg de vorig jaar overleden Weil haar prestigieuze laatste rustplek. Ze wordt samen met haar in 2013 overleden echtgenoot Antoine begraven. In het Pantheon eert Frankrijk sinds 1791 grote namen uit de Franse geschiedenis. De Franse president bepaalt wie de eer te beurt valt. Wij is de vierde vrouw die een plekje krijgt. In 1995 was tweevoudig Nobelprijswinnares Marie Curie... de eerste vrouw die in het Pantheon werd bijgezet. De Mexicanen kiezen vandaag een nieuwe president. De linksnationalistische kandidaat López Obrador ligt ver voor in de peilingen. Hij was burgemeester van Mexico-stad en was twee keer eerder in de race voor het presidentschap. Veel kiezers zien in hem een outsider die niets te maken heeft met het corrupte politieke systeem in het land.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 Per lei, per lei, per lei. Oh, per lei. Io me ne andrò ai limiti dell'impossibile per lei, per lei supererò me stesso trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Parleremo più di ieri, darò di noi il mio domani.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 Be ready for the break when it comes your way. Today I say, hey, be prepared. A break in the clouds, you will be heard. Raise your voice, stake your claim. After the storm, after the rain. ceiling calling, balling, got me crawling up the my size ain't small, it's catch a glimpse, her clothes be falling.